7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het Koningshuis ontvangt sinds 1982 jaarlijks een vergoeding... voor het onderhoud van paleisinventarissen... terwijl de staat al die tijd het onderhoud heeft bekostigd. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Het gaat dit jaar om een vergoeding van naar schatting 320.000 euro. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat het anders in elkaar zit. Volgens de RVD krijgt de koning weliswaar een vergoeding... Maar is dat geld bedoeld voor dagelijks onderhoud in de paleizen... zoals kleine reparaties en het vervangen van kapotte lampen? Sieren komt met een campagne die mensen ertoe moet bewegen om beter voor hun spullen te zorgen. De stichting wijst erop dat repareren vaak beter is voor het milieu dan weggooien of recyclen. Volgens Sieren laten veel mensen iets pas repareren als een nieuw product 100 euro of duurder is. komen spotjes en een website met tips over hoe je spullen kunt repareren. In Japan heeft de orkaan Fasai minder schade veroorzaakt dan werd gevreesd. Dat kwam doordat Fasai niet vol over Tokio is geraasd, maar net daarboven. Toch was er veel overlast, met name doordat het openbaar vervoer grotendeels was stilgelegd en er ook vluchten waren geannuleerd. Fasai trekt nu weer van Japan de oceaan op. De Franse president Macron heeft zijn excuses aangeboden aan Albanië... voor de blunder met het volkslied bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Albanië. In het Stade de France werd zaterdag per ongeluk het volkslied van Andorra afgespeeld. Premier Rama twitterde dat Macron zijn oprechte spijt heeft betuigd... voor de schandelijke blunder van de Franse voetbalbond met ons volkslied. Tennisser Rafael Nadal heeft de US Open gewonnen. In New York was hij de Rus met VDF in vijf sets de baas. Nadal leidde met 2-0 in sets, maar met Medvedev knokte zich terug... en sleepte er een vijfde set uit. Daarin was Nadal met 6-4 te sterk. Het is voor de Spanjaard zijn negentiende titel op een Grand Slam toernooi. Alleen de Zwitser Roger Federer heeft er nog één meer gewonnen. Het weer, overdag van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden, her en der nog een bui. Bij weinig wind wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.